He's an amazing poet, an amazing character. I've performed with him in Paradiso for about 35 years. We've done all sorts of things on stage. He is utterly amazing. Hans Blom! Nou, jullie kunnen niet uh, geloven hoe uh, eh, ongelooflijk. Ja. Sorry. uh, <laughs> onderdeel van het verval. niet het gevolg van te veel drugsgebruik, want... Eh, uh, <laughs> no. <laughs> ah. Okay, I'll do it in English then. I understand the hint. uh, <laughs> well, what can I say? I would never, never, never have dreamed that uh, I would have been witness to this. Because when we started uh, psychedelics in the, in, the, in the early 60s in Amsterdam, all we had was the old Dutch uh, knowledge, which was almost eradicated by the war. And uh, yeah, we had some fly garrics, we had some uh, thorn apple, and you know a few other things which are not so light to uh, to digest. so we were very surprised when, uh, for the first time, a batch of uh, synthetic mescaline uh, came to Amsterdam. It was because it was uh, forbidden. And then I think uh, Merck, the Merck uh, factory in Basel, decided to, to give away 100 grams to, uh, for experiments. So it came to Amsterdam, and we took uh, mescaline with a bunch of young people without, absolutely without knowing what was happening. And uh, <laughs> we were sitting in an open car, and we saw a policeman dancing a ballet in the middle of a crossroad. <laughs> and we stopped and gaped at him, and he gaped at us, and he thought they must be drunk. But of course, we weren't, and nobody knew what uh, being on psychedelics was then, so he moved us on. But anyway, <clears throat> my, uh, my, uh, my breakthrough came when, uh, when I was, uh, and with breakthrough I mean uh, when I really saw uh, more or less spiritual paths open after a, a, a very heavy psychosis I entered into when I was 28 it was my birthday, and we all took LSD. And I saw my ex wife, who was also there, dying before my eyes. And I thought, oh, what was up? I was totally confused. Is it real? What should I do? Should I warn her? Should I try to prevent? Is it just a hallucination? Anyway, she went away, and uh, I couldn't stop uh, thinking about it, my mind. And uh, so after three, four days, I slipped not sleep. I slipped into a state where the dream uh, images became stronger than reality, and all the walls fell away, and I was in a world I didn't realize existed, and I was not prepared for. It was uh, a deep a trip through the labyrinth, and I think every shaman or every healer has to find a way through the labyrinth to become a wounded healer, to find the power to, to, to guide in the darkness and to heal in, in heavy circumstances. And uh, okay, uh, the, the thing is, I came out of this psychosis, long story, interesting story, worth researching. And uh, a year later, on my birthday, I got a phone call from the hospital that my wife was dying if I wanted to see her, I had to come immediately, my ex wife. So I went there and saw her die. And this, uh, yeah, made me realize that uh, I had opened an enormous box of Pandora by using uh, psychedelics. And, uh, well, after that, I must say, uh, we went on a, on a trail. Uh, uh, not exactly medical and not exactly rec- recreative. It was more like an, a journey of discovery, a journey of discovery. And it was fantastic, it was marvelous. And of course, there are many things to say about it. One of the most important things that came out for me is how can we turn on the young people, especially from computer games to the magic of the trees and the plants? I mean, uh, even Ronald Reagan said, yeah, if you've seen one tree, you've seen them all. But, <laughs> but I, and I realized I'm a city boy. I only started to see the great magic, the immense power uh, of nature and uh, all the other things, frequencies, uh, vibrations, uh, people, uh, only after I took psychedelics. And uh, this for me is like a big question. Do we have to give all our kids uh, mushrooms and take them for a walk in the woods in order to discover this great thing? Because they, 90% of them are totally uh, uh enchanted by, uh, well, enchanted, hypnotized by computer games, which is uh, a pity. 90% of the budget for scientific research goes into technology and there is, uh, I mean, okay, enough of that. But, <laughs> but you are here, and that's an incredible step forward. And we have this church here, and uh, my great pride is that on the, cha- on the tower, the spire, we have a symbol, and the symbol, I have it around my neck if I can find it. Yeah. It's here. You see it probably in more places around here. Uh, we call it the, the psilist, the psilist, which is, of course, a reference to the psilocybin mushroom, but it has a deeper meaning. It means actually when the female and the male unite, the eternal spirit smiles. And, uh, yeah. And I think basically this is. Uh, one of what one of the things I find most important because I find a lot of the psychedelic research rather technologically inclined and a lot of men, which is, as I see now, uh, <laughs> beginning to dilute, fortunately. <laughs> but um, uh, uh, in my opinion, it is very, opinion, uh, very important that we turn back uh, our psychedelic knowledge to Mother Earth and put our knowledge into the service of humanity and, and nature. Uh, the last time I took ayahuasca, uh, the message I got was, Hey, Plump, are you here again? How often do you have to come? You know it all, man. Go back. <laughs> Make life of it. Make life of it. And that's what we are trying to do here make life of it because lots of books are written about it, but there are very few communities that somehow have the privilege to practice it and to live it. And I must say, it's a huge joy and a great challenge. I mean, we are protected by forces that, that you know, our enemies, which we, yeah, the system around us, actually can't think uh, existing. We asked all the shamans and medicine women who came here to, to make a blessing for this village. And they did. And all the millionaires and all the multinationals who said, uh, yeah, we have millions, they put their teeth in, teeth in this. And they got into a layer they couldn't get. And this is the magic that protects us. And that is also strongly related with psychedelics. And I'm also very happy that it turns out to be totally connected to Sufism and Taoism and Tantrism and all the old wisdom. So, uh, there's nothing new under the sun, only it's our task to find a kind of new uh, way of life and to shake off all the crusts of the old religions and take the wisdom of it. And uh, yeah, I think that's what we're doing, basically. Okay, So, not only are we all here because Hans is here, but Hans has also written some amazing books The Psychedelic R Evolution, Revolution, and Out of Your Tulip, Out Your Ball. <laughs> so, these were the very first books coming out in the Netherlands pertaining to a sort of handbook, a guidebook for the younger people, for the novices, and also for those a little bit further advanced in this field. So, for all of that, and for so much more, Hans, thank you so much. Sorry to, uh, I have something important to say. I have maybe about two, three months to live and uh, I'm very interested, of course, what comes after this. And we have been uh, experimenting with, especially with the help of psychedelics, to make contact with uh, the, uh, friends who have died, so-called died, and uh, they have given us a kind of fantastic uh, view of the poss- possibilities that are waiting for us when we get across I've written a small booklet about it, but I don't have enough to give all of it, all of it, all of you one. It's called The Art of Dying, and uh, I must say it's just incredible. And and psychedelics have actually learned me, and I hear from them too, to live without a body, <laughs> to live outside your body, steer, to discover, to, to you know and this is, well, a very handy thing in the next world. <laughs> so I'll keep you informed. So, um, it's kind of uh, serendipitous that Hans would also speak of Sufism, because um, that's what this next program, the next story, is all about. And uh, I'd like to invite Hans to stick around uh, and see it. And if you guys look on the ground, you'll find some, uh, some crosses on the ground, and you actually need to make some space. Um, <laughs> can somebody <laughs> help Hans to move a little on? And so I have an introduction here, and that's Vassal. Vassal holds space by offering a live Sufi whirling meditation to the ICPR 2024 participants as a psychedelic experience of non pharmacologically induced altered state of consciousness inherited from the Sufi mystic and Iranian poet Mevlana Yelaluddin Rumi. Whirling meditation is a devotional meditation in motion and a mystic mind altering technique practiced by the Sufi, dervishes as a way of unification with the divine. Sufi dervishes pursue the path of heart to experience the divine and to find the mind and the ego as a barrier between us and the mystical realms. Mevlana Yevludin Rumi is the most famous Sufi with who practice whirling to reach a state of union with the beloved. And when whirling, the meditator embodies the inner movement of the universe by the remembrance of presence at the center of existence where the ego dissolves and the barrier to the divine is lifted. Vassal aims to invoke and bring a sense of unity to our collective gathering at ICPR 2024 and will be a collaborative offering between Shaheen Etminan, an ICPR 2024 speaker, and the Rotterdam based Iranian traditional electronic fusion musicians. Shaheen Etminan, Korshid Dadbe, David Guido <clears throat> Fortun go. And Sepand Dadbe. They'll be performing for you, and it will last about 30 minutes. We ask the audience to be quiet and to respect the ceremony, to follow directions, to open a circle, and sorry guys, no camera, filming, or recording other than your own brain. Here we go, Shaohin! op zoek naar een verhaal. Fakkels in de avondzon. Ontbrandde een verloren tekst tussen eindeloze woorden. Werd geboren. Een stille stem vroeg ons: Wie zullen we worden? Wie zijn we achter alle pijn? Waar vind jij jezelf terug? Symbolen en tekens tekenen ons begrip, vertekenen onze verloren betekenis als een vervlogen doel. Dwaalden we langs de eindeloze mogelijkheden. Verlangen opende een portaal. Een deur opende mijn doel. We verdwaalden in een droom om onszelf te ontdoen van de angst om te leven ik schreef je. De zomer komt een einde. De maan fluistert over nieuw gemaakte verbindingen. De warmte gloeit na als de stenen van de kerk. Ik geloof in jou. Waar je dan ook moet gaan. Waar je dan ook wilt verdwijnen. Waar je dan ook zal verschijnen. Ik zal er zijn om je licht te zien, om je donker te omarmen. We dragen elkaar naar huis, langs verbrande velden, vruchtbare gronden. Je doorgronden me en de zon komt in ons opnieuw op. Al worden de dagen kort, verhalen vinden altijd een nieuw begin als je durft te leven grootste boom begint als zaadje dwalend in de wind. We vinden een weg door de portalen in onze psyche te volgen. Met de seizoenen te verzoenen en ruimte te geven aan de akkers in onze ziel. Omwentelend en doeltreffend worden we ondersteund door het kompas in ons hart. Zo verdwalen we, verdwijnen we, verschijnen we steeds weer opnieuw in de dans van onontkoombare liefde. nu op het landjuweel, zonder landjuweel, zonder toegang, zonder testen. Wel met juweel. Hans Plomp. Kijk eens aan, wauw. <laughs> Wat een sterrenregen vandaag hier met al die kinderen die op Ruigoord neerdaalden. Ongelooflijk. En al die ongeruste ouders die zeggen: In wat voor wereld hebben wij onze kinderen neergezet? En dan zeg ik: Nou, kijk, ze zijn hier, is ongelooflijk, dus dat krijgen ze mee. En over vijf, zes jaar, dan is het kantelpunt. En dan zijn al die bewuste geesten keihard nodig, omdat de waanzin uiteindelijk, ja. Nou ja, over vijf of zes jaar dan zijn die kinderen super blij dat ze er zijn. En ik vind het ook geweldig om ze te zien en ook al die mensen hier. Niet te geloven. Wat een toekomst, wat een sterke engel allemaal. Is dat wat ze indigo kinderen noemen of zo? Ik weet het niet, maar ik, eh, ik, ik vond het echt weer ongelooflijk vandaag. beest is los. We hebben er net weer een staaltje van mogen zien. Het beest is los. Het beest is los. Ik heb het nog niet gezien. Maar blijdschap ritselt door het bos. Hmm, eindelijk, eindelijk. Het beest is los. Ik heb het nog niet gezien. Maar voor mij, naast mij, achter mij, rennen de dapperste voorbij. Lockdown, lockdown, het beest is los, het beest is los. Vader, moeder, roep je goden. Opa, oma, wek de doden. Want oeroude hersenschimmen willen bij ons binnenklimmen. Het beest is los, het beest is los. Maar de vogels en de nimfen van het laatste bos juichen. Eindelijk, eindelijk. Het beest is los. De mens is in zijn eigen val gelopen. Het beest is los. Voor mij, naast mij, achter mij, overal rennen mensen voorbij. Pas op, voorzichtig. Het beest is los. Alleen, ik heb het nog niet gezien. Oh God. Ben ik het zelf misschien? ben ik het zelf misschien. Ik heb een eh, nieuw gedicht eh, dat zich hier in Ruigert afspeelt. En eh, dat, ja, dat is een, een, reis die ik gemaakt heb. <laughs> Hij is nog helemaal vers met de hand geschreven op papier. Ik zag op mijn reis een doodshoofd staan, gestoken op een stok. Ik schrok me rot. De schedel sprak mij aan. Wat doe jij hier, Hans Plomp, met je lichaam nog aan? Ik mompelde, ik ben een mens. De schedel antwoordde, dit is de grens. Voorbij dit punt geen lichaam. Voorbij dit punt geen lichaam. Bewustzijn mag wel verder reizen. Naar nieuwe dimensies en hopelijk paradijzen. Maar je aardse lijf moet achterblijven als je die wereld wilt binnengaan. Dat wist je toch wel, oude sjamaan? De natuur heeft ons magische middelen gegeven, zodat de mens al tijdens het leven kan leren hoe je uit je lichaam kunt treden, zonder dat je bent overleden. Daar zijn die middelen voor. Ik vroeg, kan ik mijn lichaam hier achterlaten, zodat ik het terugvind na mijn trip? Ik wil het nog niet voor goed verlaten. Ach, doe wat je wilt, zei de doodskop en liet me passeren. Hé, hey, daar lagen drie nieuwe gewaden klaar. Etherisch, astraal en mentaal. Ze pasten mij perfect. En als een avatar vloog ik van sterrenpoort naar sterrenpoort. En toen Via een kosmisch lek landde ik in Ruigoord. Op deze plek. Waar ik mijn lichaam weer terugvond. In een extatische kus. Op een heerlijke mond. En haar strelende hand. Langs mijn oude kont. Echt gebeurd. Nou, zoals jullie misschien hebben meegekregen, wordt hier de laatste tijd eh, vol overgave en druk gestorven. En uh, Hier zijn een paar raadgevingen voor als je onverwacht dood mocht gaan. komt uit de oude Orfische mysteriën. Vroeger had je mysteriescholen. Daar kon je een trip nemen. En dan kon je daar eh, ja, eigenlijk ingewijd worden en astraal reizen en uittreden. En een van die mysteriescholen waren de Orfische mysteriën. En wat ze daar leerden, heb ik geprobeerd in een paar regels samen te vatten. Toen Orpheus stierf, zag hij links naast de woning van Pluto een bron onder een prachtige cipres. Drink daar niet. Het is de bron van de vergetelheid waarin je wegzinkt. Ga op zoek naar het meer van de herinneringen. Het meer van alle herinneringen. Daar is nog een bron. Bewaakt door engelen. Zeg hun dat je genoeg van de aarde hebt. Zeg hun dat je terug wil naar de oorsprong van alles. Zeg hun, ik ben uitgedroogd en nu wil ik alles weten. Geef me water uit de bron van de herinnering. Nu wil ik alles weten. Ze geven je te drinken uit de bron van de herinnering en je zou wakker worden als een God onder de goden. Als een God onder de goden. Echt waar. Lijkt wel een beetje op hoor. Muziek, solo. Solo! Solo! Nou, kijk. <laughs> Ik doe niet een solo. Ik heb zo'n prachtig... Ik ben geen eh, eh, eindverganger, maar die neus. Ik doe alles al solo. Ik blijf dat ik eigenlijk iets wat kan delen. Maar wel lekker. Ik heb dat gedicht Pan. Ken je dat? Nee, dat is niet. Pan. Ja, doe maar. Ja? Oké. Okay. Nou, ik heb een gedicht dat eh, gaat over eh, deze pandemie. Het is een lofzang aan de god Pan. Zoals jullie weten is eh, Pan de, was eigenlijk de, ja, de god van de wilde natuur. Oké, daar gaat hij dan. Leven Pan. Pantarij. Pantarij. Pandemie. Pandemie. Iopan. Paniek Paniek. De mensen zijn bang. De wereld is ziek. Het zijn de barensweeën van een nieuwe tijd. Stijgende zeeën. Het is een afscheid van een oude, verrotte realiteit. Iopan, het nieuwe wordt geboren, maar het oude gaat verloren. Het is al zo vaak gebeurd. Het web van illusies hardhandig verscheurd. Het is echt al zo vaak gebeurd het web van illusies hardhandig verscheurt. Iedereen voelt dat er iets aan de hand is. Uit de mist van de tijd doemt het beeld van Atlantis. De mensheid wordt wakker uit een schijnwerkelijkheid. We staan oog in oog met de eeuwigheid. Het is al zo vaak gebeurd. Het web van illusies hardhandig verscheurd. Iopan, Iopan, pandemie, pandemonium, paniek, paniek. De mensheid is bang, de wereld is ziek. Maar de stem van ons hart, vol compassie en vuur, voert ons weg van die waanzin en brengt ons terug in de schoot van Moeder Natuur. Kijk eens hoe ze bloeit. Kijk eens hoe ze bloeit. Iopan, Iopan, daar komen wondere dingen van. Ja. Er wordt heel veel eh, gesproken over eh, genderfluidity. gender fluidity. Gender fluidity. En het is een eh, machtig mooi gebeuren. We moeten af van die flauwe kulhokjes van man, vrouw, dit, dat, zo, zo. We zijn gewoon allemaal mensen en de een die heeft een grote pik, de ander heeft niks, de ander heeft één tiet, twee tiet, drie tieten. We moeten gewoon mensen niet meer als categorie, als man of vrouw. En het grappige is dat de vissen in het Bodemmeer, waar heel veel oestrogeen in het eh, water zit, dat is dus, eh, eigenlijk uitgepiste anticonceptiepil, maar het is ook een vrouwelijk hormoon. De vissen in het Bodemmeer zijn bezig van geslacht te veranderen als je nou nagaat dat in ons eigen drinkwater ook heel veel oestrogeen zit, dan eh, is het best mogelijk dat we ongemerkt een behoorlijk shot vrouwelijk hormoon binnenkrijgen. En zo hangt alles samen. Als je een haar uit je reet trekt, dan springen de tranen in je ogen. Dit gaat eigenlijk over mannen en vrouwen. Ik weet niet of het nog wel helemaal woken is, maar eh, ik doe het toch wat vlug. Ik voel weer een vrouw in mij. Nu wil ik er ook zien. Maar in de spiegel ben ik het toch weer zelf. Tenzij ik een trip neem. Dan zie ik mijn gezicht veranderen. In de vrouw die ik ook ben. Oh, ik wil haar kussen. Oh, het is een wonder, ik wil haar kussen. Maar het is taboe. Het is taboe. Het is taboe. Nu buigt ze zich naar mij over en zegt: Hé hey man, hé hey man, in jou zie ik mijzelf weerspiegeld. Begrijp je het, man? Voor beide seksen, voor beide seksen. In onszelf, in onszelf, voor beide seksen. Mijn lippen beroeren haar zachte snorretje. En zij zuigt zacht mijn kleine tepeltje. Het is taboe. Het is taboe. Maar hier in Ruigoord kunnen we het nog zeggen. Nou, nou wil ik eh, eindigen met een gedicht van... Eh, van Hafiz. Dat is een, uh, een Soefi-dichter die eh, nou ja, 600 jaar geleden schreef. En eh, ja, ik vind het vaak heel moeilijk om deze planeet te herkennen als een plek waar ik, ja, waar ik echt graag wil zijn. En ik vind het een enorme troost als ik vanuit de hele wereld stemmen en wijzen en, en zangers en zangeressen en overal stemmen hoor die ik herken. Het is het dus wel. Nou, en als ik dan dit gedicht hoor, wat volgens mij helemaal op deze corona slaat, dan denk ik, wauw, 600 jaar geleden liepen we hier ook al rond. Geestverwanten, misschien waren we het zelf al in een vorig leven. Maar luister, het heet het geluksvirus. Vannacht ben ik besmet geraakt met het geluksvirus. Toen ik buiten stond te zingen onder de sterren. Het is ontzettend besmettelijk. Dus laten we kussen. Uh, er eh, the happiness virus. Last night. okay. Now een kleintje dan. Last night I caught the happiness virus. While I was outside singing under the stars. It is extremely contagious. So let's kiss. Yeah, thank you, you 我去。 grande espírito mais uma vez pela oportunidade. So we want to thank this great spirit for this opportunity. Estou é, muito feliz de estar compartilhando com a minha família. He's so happy to be sharing with the family. É, trazendo essa força tanto para o Yawanawa quanto para o Uniquim. Bringing the force of the Uniquim people and the Yawanawa people. Trazendo a ancestralidade do nosso povo. Bringing the astral from their people. É, nós viemos para realizar uma missão é, por aqui, pela Holanda. So we come to do a mission in Holland, in Europe. Viemos de muito longe para poder compartilhar um pouco da nossa tradição. We came from far, far away to share the tradition. Here now, we're going to integrate all the elements into this last piece, coming all together in full aliveness. It's a calling to run free. To let go of all that doesn't serve you. To honor the spirit of nature. Rohoya Asi. That flows through every one of you. and as you feel the earth beneath your feet, within. This is your primal, powerful self that knows how to move with instinct. How to move with courage and with wild, untamed energy. Now, with your eyes closed, envision your brightest, most joyful, most fulfilling life. And call on your spirit animal within and your higher self and your spirit guides. And allow yourself to be danced, to be guided, and to be supported. Feel your inner fire ignite, burning away doubt, burning away fear. truly are integrating all the elements.